Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Volgens de Belgische justitie vond een terroristische daad. De Somalische dader viel de militairen aan met een mes en riep Allah aan. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Eén aangevallen militair is gewond geraakt. Volgens de burgemeester van Brussel handelde de dader alleen. Hij was niet in beeld als terreurverdachte. De binnenvaart kampt met een groot tekort aan Nederlands personeel. De brancheorganisatie zegt in de Telegraaf dat tot 30% van de bemanning uit landen als Polen, Roemenië en Tsjechië komt. Werkgevers willen liever Nederlands personeel, onder meer omdat de communicatie aan boord dan makkelijker is. Het werk op de binnenvaart is niet populair omdat de bemanning vaak lang van huis is. De orkaan Harvey heeft de kust van de Amerikaanse staat Texas bereikt en is uitgegroeid tot orkaan van de op één na hoogste categorie. Boven zee zijn windsnelheden tot 250 km per uur gemeten. Harvey is de zwaarste orkaan in het gebied in jaren. Waarschijnlijk veroorzaakt vooral de zware regenval veel problemen. Duizenden mensen aan de Texaanse kust zijn geëvacueerd. Noord-Korea heeft drie korte afstandsraketten gelanceerd. Volgens het Amerikaanse leger waren het mislukte proeven en zijn de raketten in zee terechtgekomen. Nieuwe rakettesten kunnen de spanningen tussen Noord-Korea en de internationale gemeenschap verder vergroten. Het land deed al tientallen proeven en dreigt raketten af te vuren op de VS. De Nederlandse hockeyers staan in de finale van het EK. In Amstelveen versloegen ze Engeland met 3-1. De oranje titelhouder neemt het morgen in de finale op tegen België. Donderdag plaatsten ook de Oranje Vrouwen zich al voor de finale. En ook zij strijden tegen België om de Europese titel. Die wedstrijd is vandaag. Het weer nog, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Lokaal kan er ook een bui vallen. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen ongeveer net zo warm, maar dan wel meer zon.